Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Gemeenten moeten gedwongen worden als ze niet vrijwillig opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar maken. Dat zegt bestuurslid Juri Kapteins van het COA Nieuwsuur. Staatssecretaris Van der Burg werkt deze zomer aan een wet om gemeenten te dwingen om asielzoekers op te vangen. Maar COA-bestuurslid Kapteins hoopt dat gemeenten daar niet op wachten. Een Canadese jihadist die voor terreurgroep IS executievideo's maakte... heeft in Amerika een levenslange gevangenisstraf gekregen. De afdeling waarvoor hij werkte in Syrië was onder meer verantwoordelijk voor de onthoofdingsvideo van Amerikaanse journalist James Foley. De Canadees radicaliseerde online en vertrok in 2013 naar Syrië. Daar werkte hij mee aan bloedige propagandavideo's van IS, zo sprak hij het commentaar in. De Oekraïense president Zelensky roept de VS op om Rusland officieel te bestempelen als staatssponsor van terrorisme. Die titel is nu alleen nog gegeven aan Syrië, Iran, Noord-Korea en Cuba. Aanleiding voor de oproep van Zelensky is een raketaanval op een kamp met krijgsgevangenen... waar hij Rusland verantwoordelijk voor houdt. Bij de aanval zouden zeker 40 Oekraïense krijgsgevangenen zijn omgekomen. Een huisarts uit Maastricht is vrijgesproken van het ombrengen van zijn schoonmoeder. Hij zou de vrouw van 76 een te hoge dosis medicijn hebben gegeven... De schoonmoeder leed toen al aan dementie en haar toestand ging snel achteruit... maar volgens justitie was ze niet terminaal. De rechter oordeelde dat niet bewezen kon worden dat de schoonmoeder door de medicijnen overleed. In de VS is voor 1,1 miljoen dollar een horloge geveld... dat ooit eigendom zou zijn geweest van Adolf Hitler. Op het klokje zijn een hakenkruis en de, en de initialen van Hitler gegraveerd. Volgens het Veilinghuis is het horloge mogelijk cadeau gedaan aan Hitler in 1933, het jaar waarin hij rijkskanselier werd. Wie het horloge heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer zonnig en droog, het wordt zo'n 25 graden. Morgen eerst veel zon, in de middag meer wolken en vanuit het westen buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Just put a show to But I always care, we'll stay I'm good right here I've been waiting for you all year Come play, make a mess right here Do whatever I like, it weird, okay Let him disappear Say whatever you want to hear Just say.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 Ook ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu ziet ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella umbrella, ella. Toma en umbrella, ella. Toma en umbrella, ella. Toma en umbrella, ella. Toma en umbrella, ella. ella. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze. Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die trippels die voelen als bullets op mijn ambarella als het weer niet mee zit Ik zit me hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug Oh, fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op Barella, ella Opena Barella, ella Opena Barella, ella Hou me niet thuis mogen weer rood Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je probleem met mij van maar die move Die is dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Nikki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me Jones Ik wil niet stoppen, we kennen de slags Ze kennen van Vella wij kennen alles in training, skin, expressie, maar bella Ook ik ken een splash van nou, al die regen op mijn ambarella Nu zit ze de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella Oh fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella mijn umbrella, ella.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 You are exactly what I want FM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. We'll go to a cafe Let's go on subway Take me to your hood I've never been to Brooklyn And I'd like to see what's good Dressed in all your fancy clothes Sneakers looking fresh to death I'm loving no show toes Walking that wall Talk that slick talk Wagwan blood.